I said, Hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, Hi George, meet my fiance. Guns, guns, having some fun. Crazy ladies keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional time.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 Het treinverkeer is hervat en schepen mogen weer varen over het Hollands Diep. Vanwege de rook was dat urenlang niet toegestaan. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester voor de grote brand in chemiebedrijf Chemiepak. De brandweer verwacht dat mensen in de ochtend gewoon naar hun werk kunnen in de andere kantoren op het Moerdijkse industrieterrein. Het hoofd van de vredesoperaties van de Verenigde Naties wil 1000 tot 2000 extra blauwhelmen naar Ivoorkust sturen. De Franse ondersecretaris-generaal van de VN, Leroy, zal de Veiligheidsraad daar binnenkort om vragen. Volgens Leroy zijn de extra troepen nodig vanwege de toenemende spanning in die voorkust. Ook moeten ze het hotel beschermen waar de winnaar van de presidentsverkiezingen, Wattera, zich ophoudt. Bovendien groeit de vijandigheid jegens de blauwhelmen. Volgens Leroy omdat de bevolking wordt opgehitst door de media... die worden gecontroleerd door de zittende president Bakbo. Die weigert plaats te maken voor Wattera. Ayaan Hirsi Ali maakt geen vervolg op haar film Submission, haar kritische film over de islam. Ze heeft het script al jaren klaar en ook een derde deel had ze al aangekondigd, maar ze ziet af van verfilming omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de mensen die meedoen aan de film. Hirsi Ali zei dat in het tv-programma vijf jaar later van Jeroen Pauw. Submission 1 maakte ze in 2004 samen met filmmaker Theo van Gogh, die later dat jaar werd vermoord door een